Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Iraanse luchtaanvallen op Israël zijn vannacht meerdere doden en tientallen gewonden gevallen. Onder meer in de steden Haifa en Tel Aviv kwamen raketten neer. Verslaggever Lennart Vols is in Tel Aviv en moest zelf ook een veilige plek opzoeken. Hij hoorde daarna de knallen van de Israëlische luchtafweer. Maar die hebben dus niet al die raketten tegen kunnen houden. Want ja, de berichten komen nu langzaam binnen dat er dus ook een aantal Israëlische media spreken van vier raketten zijn neergekomen. En het laatste nieuws daarbij is dat daarbij vier eh, mensen zijn gedood ook. Andersom waren er ook weer aanvallen op doelen in Iran. Het leger van Israël zegt dat zij onder meer het hoofdkantoor van de elitetroepen van het Iraanse leger hebben verwoest. Iran heeft daar nog niet op gereageerd. Twee jeugdzorgorganisaties worden aansprakelijk gesteld... door familie van het mishandelde pleegmeisje uit Vlaardingen, zegt de Volkskrant. Zij werd zo erg toegetakeld door haar pleegouders... dat ze nooit meer de oude zal zijn. Haar moeder en halfzusje zeggen dat hulpverleners hun werk niet goed hebben gedaan. De inspectie zei dat eerder ook al. Jongvolwassenen van nu zijn minder gezetteld dan hun voorgangers, zegt het CBS. Deze onderzoeker legt uit wat ze eigenlijk bedoelen met die term. Ja, eh, van alles eigenlijk. Het is niet echt een hard uh, eh, CBS-begrip. Maar we hebben allerlei, eh, naar allerlei zaken gekeken. Die ja, stappen die mensen maken in een bepaalde levensfase. En waarvan je zegt van nou, dat geldt voor heel veel dertigers toch wel. Bijvoorbeeld of mensen een vast contract hebben. Of ze een eigen plek hebben gevonden om te wonen. En of ze al een relatie relatie hebben en aan kinderen zijn begonnen. Het CBS keek naar de periode van 2011 tot 2021... en ziet dus dat jongvolwassenen van nu later aan die dingen beginnen. Zure koppen bij Jong Oranje gisteravond. De ploeg was in aanloop naar het EK in Slowakije niet te stoppen... maar op het toernooi zelf loopt het voor geen meter. De eerste wedstrijd tegen Finland werd nog nipt gelijk gespeeld. Gisteravond was Jong Denemarken de tegenstander en liep het minder goed af. Het werd 2-1 voor de Denen. Jong Oranje moet alles op alles zetten om de poolfase te overleven. De laatste wedstrijd tegen Jong Oekraïne moet worden gewonnen. Het weer nog veel zon vandaag met in het noorden en oosten wel wat stapelwolken en kans op een buitje. In de rest van het land blijft het droog. Het wordt maximaal 20 tot 25 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 de laag richting Amsterdam tussen Zoeterwoude Rijndijk en Nieuw-Vennep... 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. Op de A9 ook maar amsterveen 10 minuten vertraging... tussen Beverwijk Oost en Knoop het Rotterpolderplein. Heel veel vertraging op de A27 Almere richting Utrecht... door een ongeluk met drie auto's tussen Almere Hout en Eemnes. 8 kilometer stilstaand verkeer.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 Wel is Iran volgens hem bezig met kernenergie. Vannacht waren er opnieuw aanvallen tussen Israël en Iran. Daarbij vielen doden en gewonden. Een vliegtuig van Air India is vanwege technische problemen teruggekeerd naar Hongkong. Het toestel was een paar uur onderweg naar Delhi. Het gaat om een Boeing van hetzelfde type als het Air India-toestel dat vorige week neerstortte. In de VS is de man opgepakt die wordt verdacht van moordaanslagen op twee democratische politici... afgelopen zaterdag in de staat Minnesota. Daarbij werden een parlementariër en haar man doodgeschoten.